Aanhangers en tegenstanders van president Mubarak belagen elkaar met stokken en stenen. Er zijn tientallen gewonden. Het leger is wel aanwezig, maar grijpt vooralsnog niet volgens de anti-belagers door de regatie te laten escaleren. De regering ontkent dat. Het kabinet gaat experimenten doen met een maximumsnelheid van 130 kilometer op vier snelwegen. Volgens betrouwbare bronnen wil minister Schultz de proef op 1 maart laten beginnen op de A7 dag en nacht 130 kilometer worden gereden. Verder wordt vanaf 1 mei geëxperimenteerd met een maximum van 130 buiten de spits op de A2. Even dingen. Chemireus Dow Chemical in Terneuzen hebben zich de afgelopen jaren verschillende bijna rampen voorgedaan. Blijkt uit onderzoek van de NOT in 2005. Een potentiële ramp staat stond. Is inmiddels zonder stroom afgerukt. Heden van 300 km per uur. De Tweede Kamer is huiverig voor het idee van OM-topman Brouwer om particuliere beveiligers eventueel knuppels en pepperspray te laten gebruiken. Brouwer wil bewakers meer bevoegdheden geven om de politie te ondersteunen. De Kamer ziet wel wat in het idee om de politie te ontlasten, maar knuppels en pepperspray gaat de meerderheid te ver.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 Met je piemel, het is mooi, Het is mijn dag. echt hartstikke lachen. Het is mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus niet. Wel. Nee, echt niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet. Wel. Nee, echt Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> ZFM. ZFM. From this moment, I have been blessed. I